9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Armoedefonds heeft dit jaar een record aantal tegoedkaarten uitgedeeld... waarmee kinderen uit arme gezinnen nieuwe schoolspullen kunnen kopen. Er werden ruim 10.000 passen uitgedeeld... maar het aantal gezinnen dat om steun vroeg was een stuk hoger. Bijna 15.000. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Het Armoedefonds zegt dat de cijfers laten zien dat het voor steeds meer kinderen niet vanzelfsprekend is om schoolspullen te kopen. De verwachting is dat er volgend jaar nog meer aanvragen zullen zijn door de coronacrisis. In Amsterdam wordt vanaf morgen strenger gehandhaafd op het dragen van mondkapjes op plekken waar dat verplicht is. Handhavers en politieagenten delen sneller een boete van 95 euro uit, meldt de gemeente. Strengere handhaving is volgens de gemeente nodig omdat het aantal besmettingen fors stijgt. Er zijn tot nu toe geen of nauwelijks boetes uitgedeeld voor het niet dragen van mondkapjes, meldt AT5. Na de ongeregeldheden bij demonstraties tegen het coronabeleid gisteren in Den Haag... zitten nog zes mensen vast. Twee demonstranten zijn vrijgelaten. Bij de demonstraties ontstond gisteren een grimmige sfeer. Tientallen betogers keerden zich volgens de politie tegen agenten. Drie agenten raakten daarbij gewond. Bij de demonstraties werd ook Kamerlid Pieter zich belaagd. Het CDA-Kamerlid werd gehinderd en kreeg bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft daarvan aangifte gedaan. De coronaregels moeten beter worden nageleefd in de supermarkt. Zo kunnen ouderen en zieken beter beschermd worden... zeggen belangenorganisaties tegen Nieuwsuur. Brancheorganisatie CBL erkent dat het in de supermarkt drukker wordt... en dat de regels niet altijd meer worden nageleefd. Zo komen er steeds vaker tegen de regels groepen en gezinnen. Het weer. Vanavond is het overal droog... maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en is er kans op een bui... Morgen zon, wolken en buien. Het wordt dan 20 tot 25 graden.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 beat? Ik, ik, ik, ben met die tijgers, tijger, tijger, tijgers. En we hangen niet met liars, liar, liar, liars. En je ex, die is de mijne, mijne, mijne, mijne. Ja, ik hang met die tijgers, tijger, tijger, tijgers. Ik maak de boos, maar ze doen nog steeds maar was.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 from Philly to Paris, girl, you ain't know. TSB in the building for show. I'm working hard just to blow on the low. You ain't know. I got that Lamborghini dreams when I'm cruising to these streets. Got that bad bitch by my side. Bet you didn't know she played for my team. That's who everything around me. That's the definition of dream. Come from a city, Philly, with dudes don't make it out of 18. Seen that first body go down. Think I was 14 or 13. All about the pain, all about the money. Fuck from real, get that ass buried. Yeah, thinking of a scene of a movie. Yeah, brain open, that stupid. Try to go to war with me, I be suited. What? CSP, let's do it.